Renske van der Zallen met het NOS Journaal. De centrumlinkse SPD is de winnaar van de Duitse verkiezingen. De Sociaal-Democratische Partij onder leiding van Olaf Scholz... komt volgens de voorlopige uitslag op 25,7 van de stemmen. Als tweede volgt de centrumrechtse CDU-CSU van Armin Laschet met 24,1 dat werd in de vroege ochtend duidelijk nadat de stemmen in alle kiesdistricten waren geteld. De Groenen eindigden bij bijna 15 als derde partij. De liberale FDP staat op zo'n 11 en de rechtspopulistische AFD op 10. Die linke zakte met 4,9 net onder de kiesdrempel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Graz in Oostenrijk... is de communistische partij KPE totaal onverwacht de grootste geworden. De partij haalde een record aantal stemmen in de tweede stad van Oostenrijk. Voorafgaand werd gedacht dat de conservatieve partij OVP zou winnen. Die was jarenlang de grootste. Dit jaar komen er waarschijnlijk nog minder toeristen naar ons land dan vorig jaar. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen verwacht zo'n 5,5 miljoen internationale bezoekers. Dat is 26% minder dan in 2020, het eerste coronajaar. Volgens het NBTC komt dit doordat er nog steeds reisbeperkingen en andere maatregelen gelden. Verwachting is dat het aantal buitenlandse toeristen pas in 2024 weer op hetzelfde niveau is als voor corona. Het verkeer op de A12 moet de komende da negen dagen rekening houden extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. Vanwege groot onderhoud gaat vanavond de snelweg tussen knooppunt Ouderijn bij Utrecht en Nieuwebrug dicht. Tussen Nieuwebrug en Reeuwijk zijn ook werkzaamheden, maar daar blijven wel rijstroken open. Het verkeer van Utrecht naar Den Haag wordt omgeleid via onder meer de A2 en de A9. Verkeer richting Rotterdam kan rijden via de A2, A27 en A15. Het weer. Vanochtend is het op de meeste plekken droog. In de loop van de dag trekken er wat buien over. Ook staat er een stevige wind. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file door de werkzaamheden bij de Koentunnel in de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam.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 De SPD is de winnaar van de Duitse parlementsverkiezingen. De Sociaal-Democratische Partij staat met 25,7 van de stemmen aan kop. Een opvallende verkiezingsuitslag in Oostenrijk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Graz is de communistische partij KPE totaal onverwacht de grootste geworden... En er komen dit jaar waarschijnlijk nog minder toeristen naar ons land dan vorig jaar. Het Nederlands Bureau voor Toerisme verwacht zo'n 5,5 miljoen internationale bezoekers. Dat is 26 procent minder dan in 2020. Het weer. Vanochtend is het op de meeste plekken droog. In de loop van de dag trekken er wat buien over. Ook staat er een stevige wind. Het wordt 18 tot 21 graden. te metió y no te deja quieta, nena. shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue.